Matthijs met Matthijs van der Meer. Enjoy the Silence van Depeche Mode. Maar ja, voorlopig is er van stilte nog geen sprake hoor. Dat kan ik jou verzekeren. Ik ben bij je tot een uur of acht. En daarna de laatste zondagse uitzending van On The van Armin Tamminga. En dat wordt een hele speciale. Want normaal zou het een, een, feestelijke, een feestelijke uitzending worden. Ja, het is nog steeds wel een feestje, maar staat het toch in het teken van de overleden Job. Ja, en daar gaat Armin eh, een beetje bij stilstaan. Er komen mensen langs om eh, ja, zijn leven te vieren, te herdenken en zo denk ik dan. Ik ben zelf niet heel erg bekend met eh, de overledene, maar ik ga even wat research doen. En straks waarschijnlijk ook, eh, ja, hoor ik genoeg van Arwin natuurlijk. Hier tussen 8 en 10, de laatste Androx op zondag. 15, 17 van The Widest Boy Alive op Radio 501. 20 oktober is dus een hele speciale dag in de wereldgeschiedenis. Het is vandaag precies 521 jaar geleden dat Christopher Columbus Cuba ontdekte. En dat heeft hij heel goed gedaan, want op Cuba vinden we heerlijke sigaren, prachtige auto's, mooi weer en de Buena Vista Social Club natuurlijk. Candela hoor je op 501. dus Cuba vandaag op 27 oktober de geschiedenisboek in als dat het ontdekt is door Christopher Columbus. Nee, er zijn veel meer interessante dingen gebeurd op deze 27 oktober. Zo is dan bijvoorbeeld meneer Joseph Glidden geweest, die in 1873 het octrooi aanvraagde op prikkeldraad. Ja. Schilder de tekenaar teken daarvan Sitting on a Barbed Wire Fence van Bob Dylan. comes in, gives me a shot, but wouldn't tell her what it was that I got. Dylan zijn derrière neerzetelt op een hekje dat vandaag 140 jaar is geworden. Ja, het prikkelt het het octrooi daarop tenminste. is vandaag 140 jaar oud. Ja, dat zijn zo van die dingetjes, weet je. Dat kom je dan tegen onderweg eh, naar een show. Op zoek naar muziek. Ja, leuke gebeurtenissen. Dit is prachtige muziek van Rob Murphy met What Do I Say. een hele goede vraag van Jet Rebel. En die gozer uit Den Haag, die is dus... Het is geen band, nee. Het is gewoon een meneer Tuinstra uit Den Haag die dat allemaal zelf inspeelt. Het is echt ongelooflijk. En dat kan ik dus enorm waarderen. Zeker als DJ bij een station voor, eh, wat in het teken staat voor, opkomend eh, talent natuurlijk. Maar af en toe, dan gaat lieve DJ Matthijs helemaal uit zijn plaat. Op muziek, ja, eh, dat verwacht je niet. En is het nogal muziek te noemen. Eigenlijk is het gewoon ergens takherrie, maar lekker dat het is. We hebben vandaag daar een, eh, een illegaal feestje geweest waar ze psytrance, deep house en eh, techno en zo draaiden. En nou, dat gaat dan ongeveer, eh, ongeveer zo als je nu op de achtergrond hoort. En dat de hele nacht door. Ik heb staan stampen jongens, niet normaal. Wat vind jij er eigenlijk van? Luister even. zal het niet eh, de hele tijd aan laten staan voor de goede horen natuurlijk. Maar ik kan je vertellen, ik heb, ja, ik dacht, het half negen vanochtend dacht ik even op, eh, op de bank bij een vriend van me. Ja, eindelijk even mijn ogen doen, maar ik was moe maar voldaan. Ik heb nog steeds een beetje spierpijn in mijn benen, maar dit is echt zo lekker om de hele nacht op los te gaan. Maar daarentegen, ja, een goede band. Dat kan ik ook zeker wel waarderen. Zo ben ik laatst dus weer erachter gekomen dat dat ene bandje van die twee hitjes eigenlijk best wel tof is. Ik heb het over de ongooglebare band Fun.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 Cyril die vraagt iets van Snoop Lion, Snoopzilla, Snoop Dogg aan. Hoe dan ook, ja, uh, eh, Calvin Broders natuurlijk. Nou, is helemaal goed. Cyril, die, die heb ik voor je klaarstaan. Straks die eh, nieuwe met Eddie Murphy zelfs. Ja, maar eerst even Mumford and Sons. Een ode aan die kei en loeiharde wind die er door de straten gaat vandaag. Heb je het al gezien buiten? Het is verschrikkelijk. As the winter winds litter London with lonely hearts Oh, the warmth in your eyes swept me into your arms Was it love or fear of the cold?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 En let vooral er even op het eerste zinnetje wat, die, eh, wat Eddie Murphy straks zingt. Hij heeft een hele rare manier eh, om te gaan met zijn ehm, frituursel. Let maar op. Gaat namelijk gelijk vanuit de frituurpan het vuur in. Ja. Apart. Eerste zinnetje. Goed opletten. Gisteren treden ze nog op in de Ziggo Dome hier in Nederland. En echt, nou, luttele seconden daarna kondigen zij aan dat zij voorlopig niet meer optreden. Ze cancelen een tour van twee weken door Australië en Nieuw-Zeeland. En ja, niet zomaar omdat ze er geen zin meer in hebben hoor. Nee, het is wel even slecht nieuws. Want eh, medeoprichter John McVie, de bassist van Fleetwood Mac... Die moet behandeld worden voor kanker, helaas. Ja, de 67-jarige medeoprichter van uh, Fleetwood Mac die moet toch echt worden behandeld. En daarom gaat dus de tournee binnenkort niet door. Dus was jij er gisteren bij in die Ziggo Dome? Gefeliciteerd, want dat zou wel dus een, uh, een uniek optreden geweest kunnen zijn. Hoewel, ja, wat, hoe het er precies met hem aan toe is, met die McVie, is niet helemaal duidelijk. En waarschijnlijk, als hij nu nog gewoon eh, speelde in de Ziggo Dome, dan zal er in elk geval nogal hoop zijn. Ik weet het niet, maar eh, in elk geval schijnt het gisteren in de Ziggo nog heel erg goed en geniaal geweest te zijn. Fleetwood Mac, je hoorde ze net op Radio 501. We gaan even door met nou, heel iets anders. Django Django. En een heel toepasselijk plaatje gezien de toestanden daar buiten. oh, ik blijf gewoon in de studio slapen of zo. Ik, ga, ik vertik het om daar nog doorheen te gaan. Storm Django Django. vorig jaar dat ik Hoorn on presenteerde hier in Hoorn in, de, eh, Schouwburg. Een uh, talentenjacht ja, voor zo'n beetje elk genre in de muziek dat je maar kan bedenken. Zo ook dus DJ's. Dat was een DJ die gewoon een, een, toffe mix had gemaakt. Dus hij maakte niet zelf zijn muziek. Nee, hij mixte gewoon heel vet plaatjes aan elkaar. Rob Lee heet hij. Die komt hier in, eh, uit de regio van de studio. En die heeft daar de finale gehaald. Maar ja, omdat hij zelf geen plaatjes maakte, maar gewoon leuk om mixen had hij dan weer de talentenjacht niet gewonnen. Wel heeft hij daarmee een eh, plaats op de Hoornse Stadsfeesten gewonnen. Later Auto Stereo. En nog, eh, nou, ik denk drie maanden later zat hij ineens in het vliegtuig naar fucking Tel Aviv. Dus dat is echt in zo'n stroomversnelling gegaan. Hij heeft twee keer ADE gestaan. Dit jaar en vorig jaar dus ook. En hij was er eh, dit weekend ook bij in een kroeg hier, niet ver van de studio vandaan. Waar een feestje werd gegeven door een vriend van mij. En terwijl hij aan het draaien is, besluiten een paar van die radrijers toch de partij te gaan knokken. Dat is echt niet normaal. Ik heb nogal een, uh, een briefje van 20 gevonden toen ik een jongen van een andere jongen aftrok. Maar eh, ja, het is echt chaos. En uh, die DJ waar ik het over had, hoe hij daarop inspeelt, vind ik echt geniaal. Je ziet het gebeuren, zet de muziek wat zachter, spreekt de jongens wat daarop op aan. Ja, nou, wordt het volledig genegeerd, want die zitten helemaal in hun eigen wereldje natuurlijk. En dan zet hij maar een plaatje in. En dat is dit plaatje. Ja, als je dit dan zo hoort, die gasten die hadden er helemaal geen erger natuurlijk, maar ja, het viel mij wel op. <laughs> het gaat om het idee natuurlijk. So much love van Fedder Grant. whole town looking like a fool, so I don't work, can't buy things for you, not the type to buy that. I can't afford this, and I roll up my roll ups. I can't afford six, not the type to buy meat when I take you out to eat, cuz I'm the type that can't afford shit. And I hope that you could still be into me. See, I'm the type that gotta try to make it in the industry. I'm far from a star. I still study, I play my guitar so I don't make money. Trying to save time for you, but my schedule is tight. I save time for friends, the people I like. I kissed you goodnight, woke up the next morning in the thing next to me in bed was my mic. it a table set for two, or is it me heading out to work to buy things for you? And I hope now that you're gone, you'll hear this song telling you that you were wrong. Hey, I was working on your love song. avond bij ons afgesloten op het uh, feest van de buurman tijdens de stadsfeesten. En wat een spektakel was dat. Ongelooflijk, ja. De sfeer was gewoon ook perfect eigenlijk. Met eh, mooie verlichting, gezellige mensen op het podium. Want het is een, een gezellige grote band, die eh, mensen van Please. Die trouwens met een hele jonge leeftijd, want het zijn ze gemiddeld een jaar of 18, 19. hebben gewoon hun debuutalbum in Paradiso gelanceerd. Dat is toch ongelooflijk. Deze chick heeft ook een paradies al gestaan en daar heeft ze best een goede performance neergezet. Ik heb het over Ellie Golding. Dit is Light. has been wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. Gb Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Sporten is voor de meeste kinderen heel gewoon. Maar er zijn kinderen die al hun hele leven buitenspel staan. Het Nationaal Fonds Kinderhulp haalt ze van de reservebank.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 Met Matthijs van der Meer. En dan is het tijd voor de allerlaatste On Rocks op de zondag. Hier op Radio 501. Maar ik heb nog heel wat lekkere muziek voor je klaarstaan voor het zover is hoor. Want dan is het toch wel een, eh, ja, een speciale gelegenheid hier in de studio. Armin Tamagari zijn laatste zondagshow doet. Ik, eh, ik, blijf nog wel even hangen. Ik ben benieuwd wat hij te melden heeft. Want we gaan natuurlijk ook ja, stilstaan bij een, eh, groot verlies. Daarover trouwens straks meer hoor. Want eerst is het tijd voor heel iets anders. Een, een titel. Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. De, artiest is Taimir. En het nummer heet Ah. En dat gaat toch over zo. en ik heb nog veel meer muziek voor je klaarstaan hoor. We beginnen trouwens met uh, One Republic, maar daarna komt er ook nog muziek aan.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 Maar als je dan hoort dat zo iemand van 50 overlijdt, dat is dan, ja, dan is dat ineens heel anders. Want dan is het toch wel akelig jongen. Ik bedoel, ja, 90 of 100 worden, dat zie ik zelf niet zitten. Maar ouder dan 50, dat is toch wel iets waar we, we allemaal naar streven. Dus ja, is het een hele grote shock eigenlijk en vooral voor Arwin denk ik dan persoonlijk gezien eh, het thema van zijn show straks. Dat Job Groenewegen, de man achter de grote beer, waarmee hij zijn liedjes speelde, is overleden gisteravond. Gisteren eh, heel plotseling eigenlijk. Op 50-jarige leeftijd dus. En straks hier in de, tevens de laatste On The Rocks op zondag. Een dubbel afscheid, want we gaan stilstaan bij het leven en het hele oeuvre en alles wat te maken had met de gisteren overleden Job Groenewegen. Een hele speciale, ja, gevoelige en toch ook wel feestelijke uitzending van On The Die tevens de laatste is op de zondag. Dus straks na 8, tussen 8 en 10. Hier in de studio, live op Radio 501. Arwin Tamming gaan met een uh, Job Groenewegen special. <clears throat> ik ben tot die tijd bij je. <clears throat> wow. Toch zo'n uh, herfstkriebeltje te pakken. Ik ben tot die tijd bij je met eh, heerlijke muziek. Zoals ook dit van Morgiba. nogal duister weekend te zijn. Het gaat om de muzikale wereld, want niet alleen Job Groenewegen, die dus gisteren is overleden, is eh, een gevallen slachtoffer van dit afgelopen weekend. Vers van de pers is dat, dat ja, macabere nieuws. Lou Reed is overleden op 71-jarige leeftijd. In mei onderging hij een levertransplantatie. En ja, een paar maanden later, nu dus, is het zover dat hij ja, op eh, toch wat meer, ja, acceptabelere eh, leeftijd van 71 aan het einde is gekomen.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 Hoewel officieel de doodsoorzaak nog onbekend is. En daar zal denk ik in de nabije toekomst snel meer duidelijkheid over komen. Maar wat een, een, een naar weekend als het gaat dan om de gevallen muzikanten. Ja. Maar even heel wat anders.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 Ja, in mijn, eh, in mijn bronnen naar goed nieuws uit de muziekwereld. Dus daar kom ik zo bij je terug met goed nieuws. Ik, en ik zal iets vinden. Dat, eh, dat beloof ik je. Ik ga nog wel heel erg mijn best doen wat dat betreft. En eh, nog een dingetje trouwens. Ik vertelde al over Cuba. Dat eh, is ontdekt op 27 oktober in, eh, door Christopher Columbus. En dat soort dingetjes. Bijvoorbeeld meneer Singer is jarig vandaag. Was jarig. De man die de naaimachine had uitgevonden. En dan is bijvoorbeeld het octrooi op prikkeldraad vandaag jarig. Ook is het vandaag in 1274, als ik het goed heb. Moet ik even, even gaan kijken. 1275. De eerste keer dat Amsterdam vermeld wordt. Dus waarschijnlijk gewoon het eerste geschreven bewijs van het bestaan van de stad Amsterdam. En Amsterdam, ja, een veel bezongen stad. Zo ook door Imagine Dragons. is zo mooi ook het nummer van Imagine Dragons Amsterdam. En zoals ik beloofd dat goed nieuws uit de muziekindustrie. Ja. Het begint dan met een, een beetje verontrustend bericht eigenlijk. Miley Cyrus zou namelijk op een comeback concert van Aretha Franklin willen twerken. Dat is dat uh, dansje wat, eh, wat zij doet, zomaar met haar derrière omhoog naar het kruis van de andere een beetje heen en weer hobbelen en zo. Het ziet er allemaal heel, heel debiel uit. En dat eh, heeft zij dan helemaal hip, hot en trending gemaakt. En dat wil ze gaan doen op een comeback concert van Aretha Franklin. Oh, dit is echt gewoon als vloek in de kerk, dat kun je niet maken. Maar dat gaat dus gelukkig niet door. En daarnaast heeft dus, eh, staat in hetzelfde bericht dat Miley Cyrus eerder heeft gezegd waarschijnlijk nooit meer te gaan twerken op het podium. Nou, als dat geen goed nieuws is, dan weet ik het ook niet meer. <laughs> Dit is Alex Clare. Too Close. En ik heb nog heel veel muziek voor je klaarstaan voor het komende half uur. En heb jij verzoekjes, laat me weten. Dan komen ze langs op Radio 501. Straks On Rocks, de laatste op de zondag.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 Maar hierna, ja, de laatste onderroks op de zondag. En dat wordt een beetje een herdenkings-afscheidsshow. Niet alleen van Onder op zondag, maar dus ook van de wijle Job Groenewegen die wij gaan, eh, gaan vieren hier eigenlijk in de uitzending. Zo kunnen we dat het beste zeggen. Ik denk dat dat wel een, eh, een mooie eh, eervolle benaming is van wat we hier gaan doen. On straks met Armin Tamminga dus. En iedereen die iets kwijt wil over Job Groenewegen. Er komen mensen in de studio langs ervaringen delen. Het is een, ja, een soort van herdenkingsshowtje. Dit is Current Swell. Heerlijke surfmuziek. Ook dat de titel van de track anders vermoeden met Too Cold. Too cold, too cold. Dark below and I, we still go outside. Yeah, we still go outside. Too cold, too cold. We will not relax. Relax in just another way. Saying you're getting old. We're getting old. you're getting old. Oh. The city shuts down. Yes, everybody still hanging around. Ah, yes, everybody still not warm. It's too cold, too cold. Still refuse our homes. Still refuse our homes. Relaxing just another way for saying you're getting old. shuts down zoals ik al eerder zei, heel veel van die typische dingetjes vandaag gebeurd. Zoals het eh, octrooi op het prikkeldraad dat vandaag jarig is. Meneer eh, Singer die zijn eh, naaimachine heeft uitgevonden. er is nog een hele mooie en die is dan wat meer radio gerelateerd. Leo Vender heeft namelijk op de dag af... ja, ja, hoofdrekens niet meer sterkste kant. Maar 27 oktober 1946 heeft hij zijn eerste Fender-versterker gemaakt in een schuurtje in zijn tuin de bekende Stratocasters en dergelijke volgelater. Al dus eh, Wikipedia. Maar ja, dat is dus wel een hele mooie, gezien het uh, radio gebeuren wat wij hier allemaal aan het doen zijn natuurlijk. Dus laat ik eens, ja, ik weet niet of die man met uh, Fender werkt hoor, werkte, maar ja, gitaar hè, Jimi Hendrix.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 The hour's here. Ja, dus eh, dat omdat Fender zijn eerste versterker heeft gemaakt in 1946 op, ja, precies deze dag, 27 oktober. Best een speciale dag in eh, de geschiedenis zo. Ja, ik vlieg muzikaal gezien van het ene uiterste naar het andere uiterste. Zo hebben we dus net Jimi Hendrix en we hebben eh, Lou Reed gedraaid die dus tevens is overleden. En nu? Ja, echt, echt even heel iets anders. Gewoon klassieke Nederlandse oer de spookrijders. Het klokluiders. klokkenluiders. full of onmeestelijk Zoals Tijdboes Scholles, vreselijk Breedaardig, stop ik de microfoon weer op Ik ben nog lang niet verzadigd, betaald niet op En Yo, check die mo, hoe ik kom, de absolute bom Dit is al nummer 2, wederom Zware hiphop, spookrijders en mijn op cd De klok, klokkenluiders uit je mee waar het is, wat te gaan is En voor wie het nog niet is, hier is die info Voor de kids, van de oude tot de nieuwe school Amsterdam, Breda, tot aan Hengelo Muziek, draai nog steeds op gevoelens Ik stop me mede niet, onder baan tot voelen. Je is commercieel, je weet niet veel. Je loopt te veel praatjes, vullen een als je niet commercieel bent. Maak er nog geen plaatjes, meteen het op, op plaatjes en op vraagjes. Gratis, benefiet voor gezin. dus druk je spoel, maar laat jezelf niet zo bent. Maar jam, zet de kuit naar mijn zittende. in de paai spittende, op hip-hop trippende. Rauwe raps en beats, slikkende, aan de speakers splittende. B-boys en yo, check me, yo, check the bass. Kick, spread, strijkers, Die juiste spin voor de klokkenluiders. Check the bass, kick, spread snare, strijkers. de zijn de klokkenluiders. Check de bass, kick, snare, strijkers. De juiste sfeer voor de klokkenluiders. Check de bass, kick, snare, strijkers. Waar de zijn de klokkenluiders. Laat die klokken maar luiden, van Leeuwarden tot aan Muiden. Ik zal het in mijn vuurwerk aan duiden, zodat niemand kan verdwalen. Zal je wel onthalen op de mooiste vertelling en spannendste verhalen. Over leven echt de shit, en echte kan het niet. MC's let goed op, het is weg voor je ziet. En door het, mijn shit is doeltreffend als Noorden. De mooie waarden zijn is chicken en hoer het. Golven in de ruimte, zo op je afkaatsen. Ben als een reisgids en breng je op vele plaatsen. Van mijn menselijke breinen, mijn belevenis. Mijn shit maakt je deel even hoe mijn leven is. Ja, yeah. de shit was een voorproef van hetgeen. In petten voor je staat en iedereen om je heen. Ik ben ervan overtuigd dat wat wij gaan bereiken. MC's met aangezogen zullen bekijken. Check de bass, kick, ver, spijkers. De juiste sfeer voor de klokkenluiders. Check de bass, kick, ver, spijkers. Flipklaar, de stevens zijn de klokkenluiders. Check de bass dik, spijkers. voor de klokkenluiders. de dik, zwer, spijkers. zijn de klokkenluiders. Ja, de klokkenluiders op Radio 501. Dat is een beetje eh, oldschool. Ja, 1999 zie ik hier staan ook. En toen heb ik nog nooit van rap gehoord, joh. Stoppen kinderen voor kinderen voor mij nog. En dit, ja, dat is ook al een eh, tijdje oud. Ze hebben wel een nieuw album trouwens. Een beetje de country kant op. Door Jubi 14 natuurlijk. Kingston Town dat was hem al voor mij. Armin Dapmega zit al klaar in de studio om straks voor mij over te nemen met een eh, hele bijzondere uitzending. Ik zie je op woensdag.